บุ๊กทูยี่สิบสองการสนทนาสาม small talk deel 3 small talk 3คุณสูบบุหรี่ไหมครับ r o o ื t u Rookt u? ผมเคยสูบครับ Vroeger wel, Vroeger wel, แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้ว maar nu rook ik niet meer. maar nu rook ik niet meer. รบกวนคุณไหมครับ ถ้าผมสูบบุหรี่ Stoort het u als ik rook? Stoort het u als ik rook? ไม่เลยครับ Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. มันไม่ได้รบกวนผมครับ Dat stoort mij niet. Dat stoort mij niet. คุณจะดื่มอะไรไหมครับ Drinkt u iets? Drinkt u iets? บรันดีไหมครับ Een cognac? Een cognac? ไม่ครับผมชอบเบียร์มากกว่า Nee, liever een biertje. Nee, liever een biertje. คุณเดินทางบ่อยไหมครับ Reist u veel? Reist u veel? บ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Ja, meestal zijn dat zakenreizen. Ja, meestal zijn dat zakenreizen. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Maar nu zijn we hier met vakantie. Maar nu zijn we hier met vakantie. ร้อนอะไรอย่างนี้ Wat een hitte! Wat een hitte. ใช่วันนี้ร้อนจริง Ja, vandaag is het echt heet. Ja, vandaag is het echt heet. ๆ เราไปที่ระเบียงกันเถอะ Laten we naar het balkon gaan. Laten we naar het balkon gaan. พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ Morgen is hier een feestje. Morgen is hier een feestje. คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ Komt u ook? Komt u ook? ครับ พวกเราได้รับเชิญด้วย Ja, we zijn ook uitgenodigd. Ja, we zijn ook uitgenodigd.